Raymond Seré met het NOS-journaal. Om tijdelijke grenscontroles in te voeren bij een onverwachte migrantentoestroom. De Europese Commissie presenteert vandaag een voorstel erover in reactie op de problemen met duizenden Afrikaanse vluchtelingen. Nu kunnen EU-landen alleen in zeer uitzonderlijke gevallen de grenzen sluiten. Portugal heeft een akkoord bereikt met de EU en het IMF over financiële steun. Het land kan drie jaar lang gebruik maken van het noodpakket van vermoedelijk zo'n 80 miljard euro. Portugal is na Griekenland en Ierland het derde euroland dat gebruik maakt van het fonds. Amerika zal de foto's van het lijk van Bin Laden ongetwijfeld vrijgeven, denkt de directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Het Witte Huis twijfelt nog omdat de beelden gruwelijk zijn. Ze zouden tot gewelddadige reacties in islamitische kringen kunnen leiden. In de Libische stad Benghazi is een autobom ontploft voor het hoofdkwartier van de opstandelingen. Niemand raakte daarbij gewond, maar de bom veroorzaakte wel veel schade aan het gebouw. De Libische leider Gaddafi heeft volgens opstandelingen de westelijke stad Tsintan gebombardeerd. Een Chinees mijnbouwbedrijf moet een boete van ruim 3 miljoen euro betalen in verband met een gifschandaal vorig jaar juni. Toen lekte afvalwater uit een kopermijn in een rivier. Duizenden vissen gingen dood en de watervoorziening voor 60.000 mensen raakte vervuild. Eind oktober telt de wereld volgens de VN 7 miljard mensen. De bevolking groeit harder dan eerder was berekend en dat komt doordat er steeds minder mensen sterven vanwege verbeterde medicijnen en medische zorg. Eind deze eeuw wonen er 10 miljard mensen op aarde. Een Cubaanse sigarenmaker heeft een recordhavana gerold van 82 meter lang. De Cubaan had al een paar keer eerder het wereldrecord verbeterd. Samen met zijn assistenten rolde hij 9 dagen lang 8 uur per dag om de supersigaar te maken. Barcelona heeft zich als eerste plaats voor de finale van de Champions League. De club speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Real Madrid. Omdat ze de uitwedstrijd hadden gewonnen mag Barcelona door. In de finale ontmoet Barcelona Manchester United of Schalke 04. En het weer... Wisselend bewolkt in het oosten kans op een buit wordt vanmiddag 12 tot 16 graden. Dit, was... Dit is René Passet van de ANWB. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A9, Alkmaar-Amstelveen, tussen op het Kooimeer en Batuverdorp.